8 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij het is om veiligheidsredenen verboden. Toch kwamen een paar honderd migranten en activisten naar Calais... om op te komen voor betere leefomstandigheden. De demonstratie begon vreedzaam... maar toen demonstranten stenen naar de politie gooiden, werd ingegrepen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. In de jungle van Calais verblijven ruim 10.000 migranten. President Hollande wil het kamp voor het einde van het jaar sluiten. Tijdens de jaarlijkse trekvogelteldag is de graspieper het vaakst gesignaleerd. Hij wordt op de voet gevolgd door de vink en de spreeuw, zegt Vogelbescherming Nederland. Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien is in Nederland. Daarvoor werd de lijst aangevoerd door de spreeuw. Aan de teldag werd door duizenden vogelaars op meer dan 150 locaties in het hele land meegedaan. Ze telden gezamenlijk ruim 320.000 vogels. De zeldzaamste waarneming was een alpengierzwaluw bij Leusden. Die is afkomstig uit de bergen van Zuid-Europa en vermoedelijk verdwaald. De politie Haaglanden heeft zware explosieven en munitie ontdekt in een garagebox in Vlaardingen. De Haagse politie kwam de spullen op het spoor tijdens een onderzoek naar drugshandel, meldt RTV Rijnmond. Ook zijn huizen doorzocht in Hoek van Holland en Vlaardingen. In totaal zijn vier mensen opgepakt. In Hoek van Holland werden ook drugs in beslag genomen. In de supermarkten van Jumbo zullen Sinterklaas en Zwarte Piet toch te zien zijn. Gisteren meldde de keten dat de traditionele afbeeldingen van Sinter Piet worden gemeden. Er zou gekozen worden voor symbolen als een mijter of een pietenpiet, een pietenpet. Jumbo zegt nu dat de communicatie over Sinterklaas en Zwarte Piet niet zo handig is verlopen. De aankondiging leidde gisteren tot veel negatieve reacties op sociale media. Ook Jumbo zelf kreeg veel klachten. Het weer vanavond geregeld een bui en kans op hagel en onweer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, maar ook af en toe wat zon. Het wordt dan 16 graden. Vanaf maandag droger, meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.